met het NOS Journaal. Geldmaat neemt spoedmaatregelen om het aantal plofkraken op geldautomaten tegen te gaan. Deze week werden zes automaten van Geldmaat opgeblazen... waar ondernemers ook contant geld kunnen storten. Dit type automaten wordt nu per direct gesloten... als er woningen of appartementen boven of naast zijn. Andere zogenoemde afstortmachines worden voortaan al in de middag geleegd. Een week na het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven... is gisteravond in Dortmund in Duitsland een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 27 zonder vaste wonenverblijfplaats. Eerder werd een vermoedelijke vluchtauto al in beslag genomen... en een vuurwapen gevonden. Volgens de politie leidt het onderzoek al snel in de richting van de nu aangehouden man. Het slachtoffer is een man van 36 die bij de politie werkt. Hij is een fel tegenstander van het Iraanse regime. Of de aanslag op zijn leven daar iets mee te maken heeft, wordt nog onderzocht. De autoriteit persoonsgegevens gaat onderzoeken of Odido gegevens van klanten te lang bewaart. Aanleiding is de hack van vorige maand waarbij de persoonlijke gegevens van miljoenen mensen werden gestolen. Honderden mensen die al jaren geen klant meer zijn bij Odido melden zich bij de autoriteit omdat ook hun gegevens waren buitgemaakt. Ook de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur doet onderzoek... en gaat bekijken of Odido de beveiliging van het klantsysteem technisch wel op orde heeft. Rusland zegt een partij inlegzooltjes onderschept te hebben... waar explosieven in verstopt waren. Die lading was bestemd voor Russische soldaten aan het front. Volgens het Russische persbureau TAS zat er genoeg springstof in... om mensen ernstig te kunnen verwonden. Oekraïense media melden dat Oekraïne achter die bomzoltjes zit... en dat een heel groot deel ervan ook daadwerkelijk aan het front terecht zou zijn gekomen. Het weer buien met onweer, hagel en dat de sneeuw erbij. Plaatselijk ook wat zon, graad of 5 is het. Vanavond wordt het wat vaker droog. Morgen begint zonnig, later bewolkt en regen. En dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A10, de Ring Noord richting Utrecht...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 face. Bop, bop, bop, poker face. Bop, bop, bop, her face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette. up, up, face, up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out.